De Canadese ambassadeur in China is op het matje geroepen. De VS beschuldigt Meng ervan het handelsembargo tegen Iran te hebben geschonden. Huawei zou een dochteronderneming hebben ingezet voor handel met het land. Op de klimaattop in Polen is een padstelling ontstaan over een belangrijk klimaatrapport van de VN, dat meldt de BBC. De meeste onderhandelaars willen een passage opnemen waarin staat dat de conferentie het rapport over de versnelde opwarming van de aarde verwelkomt. Maar het gaat de VS, Rusland, Saudi-Arabië en Kuwait te ver. Omdat er geen overeenstemming bereikt kan worden, wordt er nu mogelijk helemaal niets over het rapport in de tekst van de conferentie opgenomen. Een van de bekendste Russische mensenrechtenactivisten, Ludmila Alexeva, is overleden. Ze was een van de laatste dissidenten uit het Sovjet-tijdperk. In de communistische tijd streed ze samen met onder andere de latere Nobelprijswinnaar Andrei Sakharov voor de vrijlating van politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. In 1977 werd ze verbannen en emigreerde ze naar de Verenigde Staten. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie keerde ze terug naar Rusland. Ludmila Alexeva was 91 jaar. De Belgische premier Michel gaat verder met zijn kabinet zonder de N-VA. Eerder gisteravond had N-VA-voorman De Wever gedreigd uit de coalitie te stappen... als Michel het vliegtuig naar Marokko neemt om het VN-migratiepact te tekenen. De Vlaams-nationalistische partij N-VA is tegen het pact dat de omgang met migranten regelt. Alle andere partijen in de Belgische regering zijn voor. Na terugkeer uit Marokko overlegt premier Michel met het parlement hoe het verder moet. Het weer eerst nog buien. In de loop van de dag breekt ook vaker de zon door. De wind wordt geleidelijk minder. Aan zee eerst nog hard. En vanmiddag wordt het ongeveer 9 graden. Morgen ook nog buien, mogelijk met hagel. In het zuidwesten blijft het zo goed als droog. De wind is een stuk minder dan vandaag. En het wordt dan maximaal 6 tot 8 graden.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 Soon I'm gonna see that love light in her. baby, tonight. No comb and no toothbrush. I got nothing to haul. I'm carrying only a pocket full of dreams, a heart full of love. They weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love light in her eyes.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 just can't wait to be with my baby tonight. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, I'm Not Lisa. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Rolling Stone heeft Whitey Morgan omschreven als een Waylon Jennings volgeling. Hij blijft dicht bij het geluid en het onderwerp van klassieke outlaw-artiesten zoals Waylon Jennings, Merle Haggard en David Allan Coe. Whitey Morgan is klaar om dit versleten genre country naar de volgende generatie te leiden. save sympathy on the evening news. I've had about all that I can take. I'm 45 and I got no place to hide. I got nothing left to lose. Crossroads met de act van de maand. Dat was Whitey Morgan met What Am I Supposed To Do? Nu is het de beurt aan de act van de maand, de Mavericks. Met All You Ever Do Is Bring Me Down. Op accordeon hoor je niemand minder dan Flaco Jiménez. Tot op heden is Dance the Night Away hun enige hit in België en Nederland. En daar sluit ik dit blokje mee af. De muziek van Mary Marichak wordt omschreven als bluegrass en gospelsongs, die de schoonheid van het boerenleven vastleggen. Normaliter ben ik niet zo van de bluegrass, maar voor Rocking the Cradle maak ik graag een uitzondering. Nathan Carter in het eerste uur heb ik opnieuw bezoek in Ierland. Nu is het de beurt aan Jackie Sharkey, die in de huid van Jesse Coulter kruipt. De cover van deze week. We Got a Problem is afkomstig van Luke Combs' debuutalbum This One's For You. Hij timmert stevig aan de weg en hem wordt een grote toekomst toegedicht. This is my kind of town This is my kind of place I wouldn't mind hanging around For more than just a couple days I got a 12th floor downstairs. But all I can think about is home. I got my new boots covered in red dirt. I don't mess with Texas t-shirt and a Lone Star presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Onerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het Country Kerkhof kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Roy Clark overleed vorige maand en daarom krijgt hij een gedenksteen in deze rubriek. In 1962 werd Roy Clark door Capitol Records gecontracteerd. Een jaar later lukte het hem om met zijn popgeoriënteerde single Tips of My Fingers een top 10 hit te scoren. I reached out my arms and I touched you with soft words. I whispered your name. but that was as close as I came. My eyes eyes had a vision of sweet love, yielding beneath my command. I had your love on the tips of my fingers, but I let it slip right through my hand. the love hidden deep in your heart. To the love hidden deep in your heart. I have you right on the tips of my fingers, but I let you slip right through my hands. Yes, I let you through my hands. In 1968 stapte hij over naar Dot Records. Hij publiceerde talrijke albums en singles en werd met prijzen overladen. Een van zijn grote hits bij Dot was I Never Picked Cotton in 1971. Zijn eerste nummer 1 hit in de country charts had hij met de single Come Live With Me in 1973. I never picked cotton But my mother did and my brother did and my sister did and my daddy died young working in the coal mine. When I was just a baby, too little for a cotton sack, I played in the dirt while the others worked till they couldn't straighten up their backs. And I made myself a promise when I was big enough to run that I'd never stay a single day in that Oklahoma sun. And I never pick cotton my mother did and my brother did and my sister did and my daddy died young. working in a coal mine. Folks said I grew up early and that the farm couldn't hold me then. So I stole ten bucks in a pickup truck and I never went back again. Then it was fast cars and whiskey, long-haired girls and fun had everything that money could bring, and I took it all with a gun, but I never picked cotton. But my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. It was Saturday night in Memphis when a redneck grabbed my shirt and we said, go back to your cotton sack, I left him dying in the dirt. And they'll take me in the morning to the gallows just outside. And in the time I've got, there ain't a hell of a lot that I can look back on with pride. But I never pick cotton like my mother did and my brother did and my sister did and I'll never die young.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 Darby Sparkman is na de middelbare school naar het stadje Lubbock in het westen van Texas getogen om haar droom als songwriter waar te maken. Dankzij Drink With Jones blijkt wel dat haar muziek diep in het klassieke country genre wortelt, samen met een vleugje blues en southern rock. Loved Country Music is een vrolijk, uptempo nummer. Relaties veranderen mensen. En vaak merk je dat je verandert voor die ander. Met dit nummer wil je opstaan, iemand pakken en dansen. Deze track en deze teksten zorgen ervoor dat je wil dansen. Tot ziens country muziek, zeg hallo tegen rock roll. Adam Wakefield is de vertolker. 1, 2, 3, 4. She loved country music, and all she wants is rock and roll. Should have seen us on the dance floor, toe to toe, do-si-do. -do. si do do not know where I went wrong, but that girl's gone out of control. She loved country music, now all she wants is rock and roll. those old gospel songs. I'd strum a couple chords on my guitar, she'd sing along. Now she stays out all night long, Lord knows where she goes. She loves country music, now all she wants is rock and roll. first one in the pew. The last one left, shaking hands with folks when church was through. She used to lead the choir, but I guess those hymns were just too slow. She loved country music, all she wants is rock and roll. toe, dose to do. Them loud guitars sure hurt my ears, but I just can't let her go. We loved country music, all we want is rock and roll. Getipt voor de top. Zoals gebruikelijk heb ik ook weer een paar eigen tiptoppers. Op de eerste plaats is daar Josh Turner met I Pray My Way Out of Trouble. En vervolgens luisteren we naar Break Up in the End met Cole Swindle in de hoofdrol. my mind is wrapped up in troubles and my heart gets so heavy So one smallest prayer from the world's biggest sinner brings a smile to his saddened face. So I just go to him anytime. bar a little drunk. I still ask you what you're drinking, what's your name? I still kiss you by the shuffleboard, last call at 2 a.m., even though we break up in the end. I'd introduce you to my mom and dad. Say, I think I love her when you leave that room still not take their advice when I say you're moving in, even though we break up in the end. Even if I knew you'd be the one that got away, I'd still go back and get. But I still let you ruin it, even though we break up in the end. Even if I knew you'd be the one that got away, I'd still go back and up in the end. You Just had one too many tonight you're just calling cause you're lonely, that's okay. But you know if you come over, I cannot let you in, even though we'll break up in the end. I do it over and over again and again, even though we break up in the end. Met Henk zorg ik voor een blij afscheid. Misschien is dit wel omdat ik er over een week gewoon weer ben. Tot volgende week. Dag. We tried and failed, so let's take inventory. You'd rather be someplace else, so had I. But let's make this a happy ending story. Wise up and have a happy goodbye. I'd like to see you smile again, even if it's not me. That certain glow should never leave your eyes. Let's make a plan to make each other happy again. Let's wise up and have a happy goodbye. be goodbye. I'd like to see you smile again, even if it's not at me. That certain glow should never leave your eyes. Let's make a plan to make each other happy again. Let's wise up and have a happy goodbye. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen